Jobboot met het NOS Journaal. De VVD, PvdA en CDA over de woorden over Jolande Sap. Die vertrekt als partijleider van GroenLinks. VVD-leider Rutte zegt dat hij Sap heeft leren kennen als een moedig en strijdbaar politica. PvdA-voorman Samson noemt Sap een gewaardeerd collega... die met passie streedt voor groene en rechtvaardige politiek. CDA-leider Buma zegt dat SAP er stond toen het nodig was voor haar partij en voor Nederland bij het lenteakkoord. Jolande SAP vertrok vanmiddag als partijleider en Kamerlid van GroenLinks, nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. SAP volgde eind 2010 Femke Halsema op. Bij de verkiezingen vorige maand verloor de partij zes van de tien kamerzetels. Bij een internationale douaneactie tegen illegale webapotheken is een grote hoeveelheid namaakpillen in beslag genomen. De Nederlandse douane onderzocht 8500 postpakketjes afkomstig van illegale online apotheken en stuitte op 40.000 namaakpillen. Verder werden onder meer stroomstootwapens, drugs en beschermde planten aangetroffen. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Aan de actie deden 100 landen mee, 80 mensen zijn aangehouden en 18.000 illegale online apotheken zijn gesloten. De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand gedaald tot 7,8% van de beroepsbevolking. Het laagste niveau sinds januari 2009. Er kwamen 114.000 banen bij. De groei van de werkgelegenheid was iets sterker dan economen hadden voorspeld. De cijfers zijn een opsteker voor president Obama. In november worden verkiezingen gehouden en de Amerikaanse economie is het belangrijkste thema in de verkiezingsstrijd. De Duitse politie heeft de vluchtauto van een moordenaar verkocht met het woord moordwapen er nog in. De auto werd eind vorig jaar in beslag genomen. Hij was van een man die zijn 13-jarige dochter had doodgeschoten. Na onderzoek, met onder meer zoekhonden, werd de auto verkocht. Het pistool werd ontdekt door de nieuwe eigenaar. Waarom het wapen bij het politieonderzoek in de auto onopgemerkt is gebleven, is niet duidelijk. Het weer vanavond overwegend droog, vannacht op veel plaatsen regen. Morgen bewolkt en regen, in de loop van de dag droog en zonnig. Het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Landen van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 5 kilometer. Verderop bij knooppunt Hoevelaken nog eens 4.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 22e jaargang Euro Breakdown, aflevering 40. En vandaag alweer 5 oktober van 2012. 21 platen in de lijst die één of meer posities stijgen. Eentje die blijft zitten waar die vorige week ook zat. 15 die één of meerdere plekken dalen. En 3 die gewoon helemaal nieuw binnenkomen verdwijnen dan natuurlijk ook drie uit de lijst. Ben Howard, Keep Your Head Up doet dat na 14 weken. Jason Rush, The Freedom Song na 13 weken. En ook Maroon 5, One More Night stond 13 weken in de lijst en verdwijnt deze week. Snelste tijger, dat is Coldplay. Hurts Like Heaven gaat er 9 omhoog. En Pink is de snelste halen. Blow Me One Last Kiss zakt er 12. Langs genoteerd Rudimental John Newman, Feel The Love. Zakkend van 18 naar 27, maar wel 14 weken in de lijst genoteerd. 5 oktober vinden we ook in de geschiedenisboeken 1817 in Brussel. Daar wordt manneke pis gestolen. In 1910 is het Portugal wordt een republiek na een coup tegen koning Manuel II. In 1936 is tot standkoming van de eerste communicatie via coaxkabel. Dat was toen tussen New York City en Philadelphia. En iets minder lang geleden, 1982... koningin Beatrix overhandigt de sleutel aan de bewoonster van de 5 miljoenste woning in Nederland. Dat is 5 oktober in de geschiedenisboeken. Terug naar vandaag.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 Don't look like they're Never let a wound ruin me. But I feel like ruins ruin me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone, another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home. A lover, not a fighter on the front line with a pawn. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones and you being alone. I wish I never looked, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Uh -huh. I wish you were the best, best, the best I ever had. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah. it'll never be over. never be over. Until you tell me it's over. Until you tell me These it's over. you said it. And I hope you never come back. It shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post traumatic stresses. Shields, body armors, and vests don't properly work. That's why in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it I win. Wish I could feel, wish I could love. I wish that I could stop, cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had. Hey. I wish that the good outweighed the bad. Cause uh -huh. it'll never be over. Can never be over. I'm cause you at war with love. And I'm at the point of breaking, uh-huh. and it's impossible to shake it. See, you hope the wound heals, but it never does. cause you at war with love. Hope it heals, but it never does. you at war. vierde week omhoog van 16 eh, naar 13. Single Feel Again. Deze week vinden wij op plek 20 in de 12e week 12 plaatsen verlies voor Pink. Blow Me One Last Kiss. Oval City, Carly Rae Jepsen, The Good Time staat 12 weken in de lijst zakken van 11 naar 19. Michel Kimonaka en zijn Bones gaat in de 5 week omhoog van 20 naar 18. Great Sarah Cerebrales, Come Back Down in de zesde week omhoog van 24 naar 17. Gay Sebastian, Lupo Fiasco, de Battle Scars in de vijfde week omhoog van 22 naar 16. Van 19 naar 15 in de achtste week nieuw Let Me Love You. Major Laser Get Free verdubbelt zijn plek. Vorige week namelijk 7, nu 14 en dat alles in zijn 11e week. Non Republic Feel Again staat 4 weken in de lijst. Gaat omhoog van 16 naar 13. De Killers en Runaways in de 10e week zakken zij drie plekken van 9 naar 12. En op plek 11 vier plaatsen winst. En Dat doen ze in de zevende week. David Guetta en Sia en de she A shot in the Vier plaatsen winst in de zevende week voor Delta Goodrun. Dancing with a Broken Heart van 12 omhoog naar 8. Daarvoor nog Cascada, The Summer of Love in de zevende week omhoog van 10 naar 9. En daarvoor op plek 10 zat Will I Am en Eva Simons. This is Love in de dertiende week zakte die plaat van 5 naar 10 toe. Die plaat hoorde je niet voorbij komen, maar dat is niet verder, want die hoorde je bij Ruud Janshal. CFM eh, luncht iedere maandag, woensdag en vrijdag hoor je hun tussen 12 en 2... Met gewoon allemaal leuke muziek en leuke weetjes. ZFM, Westkust, weerbericht. Waaronder ook nog een eh, stukje weerbericht, want veel regen vanmorgen. Maar vanmiddag is het in de regio wel weer droog. De wind die draait van eh, zuid naar west en neemt aan zee wel toe naar stormachtig. Later in de middag neemt de wind wel wat af en de temperatuur zal zo'n graad of 16 worden. Vanavond en de komende nacht dan is het weer bewolkt en later vanavond gaat het eh, wederom enige tijd regenen. Wind die waait niet meer, nou ja, niet meer dan zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Een temperatuur die daalt naar 9 graden. Morgen beginnen we weer met bewolking met nog enige tijd wat regen. Maar de regen die, eh, trekt weg. In de middag is het droog met geregeld wat zon. Wind die waait uit noordwesten en is matig tot krachtig. Temperatuur morgen maximaal 14 graden. Zaterdagavond, nacht naar zondag, dan is het weer eh, vrij helder. Blijft het droog en bij matige noordwestelijke wind daalt temperatuur naar een graadje of 7. Zondag dan profiteren we van een uh, hoge drukgebied. Het blijft dan droog met geregeld wat zon. Wind die waait matig uit het noordwesten en temperatuur zondag zo'n 15 graden. Het ritme van Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Major Lazer ging deze week van 7 naar 14. Maar van 14 naar 7 deze week gaat Usher. Dive staat 6 weken in de lijst. waters can get a little busy, but I got experience. Don't mind trekking through the storm, long as I know that you are here with me, babe. Shedding all your innocence. I see the walls are looking like they might precipitate until I'm in so deep, it's up to my ways. But I promise, girl, I ain't afraid. It's raining inside your bed. No parts are dry. Loving made you so wet. Your legs, your eyes, and ever since we bed now. I want you to feel me. promise, girl, I ain't afraid. No, no. It's raining inside your bed. No parts are dry. Loving makes you so wet.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 Ze blijft namelijk steken op plek nummer 6. En daarvoor toch een eervolle vermelding. Want zij is namelijk de enige zitten blijven deze week in de lijst. 11 weken in de lijst en nog steeds op nummer 6. Daarvoor Usher en zijn eh, Dive staat 6 weken in de lijst. Hij ging omhoog van 14 naar plek nummer 7. En dan gaan we de top 5 willen in. En doen we gewoon met de plaat die op 5 staat. Die plaat is van eh, Fun. Ook 11 weken in de lijst.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 Dat alles in de 11e week voor de Fun en Sun Night. Een goede week was het deze week voor Coldplay, want Hurts Like Heaven dat is gewoon de snelste stijger van vandaag. In de vijfde week doen ze dat alweer. 9 plaatsen gaan ze omhoog, vorige week 13. Dat betekent dat ze deze week gewoon op plek nummer 4 staan. De mannen van Coldplay. so so cool. selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent.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 Want Will I Am, Eva Simons, This Is Love zakte van 5 naar 10. Cascada, The Summer of Love ging van 10 naar 9. Delta Goodrum, Dancing With A Broken Heart van 12 naar 8. Van 14 naar 7, Usher en Dive. Alanis Morissette, Guardian was de enige zitten blijven vandaag. Zij deed dat op nummer 6. Run and Some Night zakte van 2 naar 5 toe. En Coldplay ging als de snelste van allemaal omhoog. Namelijk van 13 naar 4 toe. En Taylor Swift dus net eentje verder omhoog van 4 eh, naar 3. En dat alles in haar zevende week alweer. Nog twee platen voor je te gaan. De nummer 2 was eh, vorige week de nummer 1. Train 50 Ways to Say Goodbye zakt van 1 eh, naar 2 toe.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 could have told. Ik denk dat zo'n beetje de eerste nummer 1 is uit eh, Israël. Asaf Avidan in de Welcome Mat remix, de One Day Reckoning Song. Origineel trouwens uit 2008 eh, van Afas Avidan en de Mojo's. Van 3 omhoog naar 1 deze week in de zesde week. 52 Ways to Say Goodbye zakte van 1 naar 2. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together zakte steeg van 4 naar 3. Coldplay ging van 13 naar 4 to Hurts Like Heaven. En Fun maakte de top 5 deze week compleet.